Citydijkers met het NOS-journaal. Het internationaal strafhof in Den Haag is officieel begonnen met een onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne. Het strafhof verzamelt bewijs voor misdaden sinds 2013, toen het conflict met Rusland begon. 39 landen hadden om het onderzoek gevraagd bij het internationaal strafhof, onder hen ook Nederland. Oekraïne is officieel geen lid van het strafhof, net als Rusland, maar drong ondanks dat aan op een onderzoek naar oorlogsmisdaden in het land. De burgemeester van Gerson laat weten dat Russische soldaten het centrum van de stad bereikt hebben. Ze zouden ook het stadhuis binnengedrongen zijn. Eerder zei Rusland al dat het de controle over de stad had. Maar dat werd door de Oekraïense regering en de Verenigde Staten weersproken. Er zijn twee schilderijen van kunstenaar Piet Mondriaan ontdekt. Het gaat om portretten uit 1907 en 1908. Uit de tijd dat hij nog figuratief schilderde. Mondriaan schilderde de kinderen van een goede vriend en gaf hem de portretten cadeau. De werken van Mondriaan werden ontdekt doordat Nick Draaier onderzoek deed naar de geschiedenis van zijn familie. Hij is een achterkleinkind van een van de geportretteerden. Het Instituut voor de Kunstgeschiedenis bevestigt dat de portretten van Mondriaan zijn. Het gasverbruik in Nederland is het afgelopen jaar gedaald vergeleken met een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werd vorig jaar in Nederland 40 miljard kubieke meter aardgas verbruikt. In 2020 was dat nog 42 miljard komt door de hogere gasprijs. Vooral de industrie ging daardoor minder gas verbruiken. Zo werd voor de productie van elektriciteit bijna 30% minder gas verbruikt. Het weer helder met landinwaarts lichte vorst. Het koelt af naar een temperaturen rond of net onder het vriespunt.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 En zingen steeds weer als er een wordt gedaan. Dit is nog zeker niet de laatste. Want wij gaan door tot morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen een bier. Je leeft nog steeds op aarde, dus drinken wij het hier. Dit is nog zeker niet lange niet naar Pas als de haar gaat kraaien, doen wij het licht eruit en zingen wij nog één keer Ja, la la, ja la la la la la la la la la. Ja, la la la la la, ja la la la la la la la. En la, vroeg de wekker, dat is de grootste straf de week weer keihard werken, je telt de dagen af. Na woensdag gaat het snel en schiet het lekker op. Al heb je dan nog stiekem last van een droge strot. Het is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer tekeer. Niet zeuren om een rondje, er wordt gewoon besteld. Na ieder glas dan zingt het hele stel. Dit is nog zeker niet de laatste. is er in de hemel voor iedereen op wie je leeft nog steeds op aarde, dus zinken wij je dier. Dit is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar Maar zoals de haag gaat kraaien, doen wij het dicht wel uit en zingen wij nog is er in de hemel voor iedereen op hier.